Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. El en milities in de Gazastrook hebben rond middernacht ingestemd met een Egyptisch plan voor een wapenstilstand. Daarmee moet een einde komen aan vier dagen van geweld. Volgens een Egyptische bemiddelaar hebben beide partijen toegezegd het geweld te staken. Israël en de Palestijnen hebben het bericht nog niet bevestigd. Britse wetenschappers eisen een verbod op metalen kunstheupen. Metalen onderdelen van het implantaat schuren op elkaar, waardoor kobalt en chroom in het lichaam kunnen vrijkomen. Kan leiden tot pijn en zwellingen. Wetenschappers bepleiten het verbod in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Metalen kunstheupen stonden juist bekend als lang houdbaar, maar de laatste jaren zijn er steeds meer problemen gevonden. Recent onderzoek wijst uit dat ruim 6% van de metalen kunstheupen binnen 5 jaar vervangen moet worden. Dat is drie keer zo vaak als bij andere type implantaten. In Nederland wordt orthopeden al langer afgeraden om metalen kunstheupen te gebruiken. Bij een aanslag op een moskee in Brussel is een dode gevallen. Het slachtoffer is de imam van de moskee. Rond 7 uur gisteravond kwam een man de moskee binnen en stichtte brand mogelijk met een molotovcocktail. Hij zou daarna door bezoekers van de moskee zijn overmeesterd. De brandweer kon de brand snel blussen, maar de imam was al gestikt door de rook. De vermoedelijke dader is door de politie verhoord en zit vast. Over een motief is niets duidelijk. Spanje mag zijn begrotingstekort dit jaar minder hard terugdringen dan eerder was afgesproken. Europese ministers van Financiën hebben gezegd dat ze zich daarbij neerleggen. Spanje mag zijn begrotingstekort dit jaar terugbrengen naar 5,3 in plaats van 4,4 Euroministers willen wel dat Spanje eind 2013 alsnog met een tekort van maximaal 3 zit. Het weer vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Komende dag op veel plaatsen eerst grijs en nevelig.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 When you do make bucks, I'ma look right, nigga, bet you do one two, fuck. Fuck em like you do one two, come, you gated, get discovered, I'm a two one deuce, cock a lickin' in the water by the blue You caught the warm goose, and you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it, wonder who let you come to one two, what you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new ship from Young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch. I'm a Reuben, you cunt. he gunned you When your goons sprayed up, bet this bitch won't get a match you, you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your card and touch your